moeten met het NWS-journaal. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Solu heeft na een bijeenkomst van de Raad van Europa gezegd... dat Turkije zich als een rechtsstaat zal blijven gedragen. Hij reageerde op een oproep van minister Koenders. Die wil dat de Raad beoordeelt of de Turkse rechtsstaat na de mislukte staatsgreep nog wel functioneert. Daar zijn zorgen over omdat tienduizenden verdachten van de koepoging zijn gearresteerd of ontslagen... Cavusoglu zei op een persconferentie dat de verdachten zich moeten verantwoorden, maar dat ze een eerlijk proces krijgen. In Barcelona zijn twee mannen opgepakt die een zwangere moslima in haar buik zouden hebben getrapt. De vrouw liep met haar gezin over straat en werd door het tweetal uitgescholden omdat ze een niqab droeg. Daarna kreeg ze een schop. Volgens de Spaanse politie hebben de twee verdachten banden met extreemrechtse groepen. De vrouw en haar ongeboren kind zijn niet gewond geraakt door de aanval. Tarinkot, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, wordt vanuit drie plekken aangevallen door de Taliban. Een medewerker van de Veiligheidsdienst zegt in Afghaanse media dat er zeker drie agenten zijn omgekomen. En zeker dertig Taliban-strijders zouden zijn gedood. De provincie Uruzgan heeft de Afghaanse regering om versterking gevraagd. De Mexicaanse minister van Financiën is afgetreden, volgens sommige media vanwege het bezoek van de Amerikaanse presidentskandidaat Trump. De afgetreden minister was een belangrijk adviseur van de president van Mexico... en zou groot voorstander zijn geweest van de ontmoeting met Trump. Inmiddels wordt Trumps bezoek aan Mexico gezien als een gênante vertoning voor de Mexicaanse president. Omdat Trump na afloop opnieuw harde uitspraken deed over Mexicanen. De vertrokken minister lag ook onder vuur omdat het slecht gaat met de Mexicaanse economie. Het weer vanavond en vannacht is het helder en rustig. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen vrij zonnig en nog iets warmer dan vandaag. 26 tot lokaal 29 graden. Vrijdag iets meer bewolking en wat koeler. 22 tot 24 graden. Dit was... Een zeer goede avond, luisteraars. Eh, nou, goede nacht moet ik bijna zeggen. Want eh, Willem staat nog naast me. Hij staat gewoon even te checken of ik het allemaal wel netjes doe. Nou, <laughs> ik ga natuurlijk verschrikkelijk mijn best doen. En de man die eindigde eh, de, zijn uitzending zojuist met zo'n mooi nummer. Hij zei ook nog tegen me hello again. Toen zei ik hello again terug. En toen, en Neil Diamond meteen het ook nog een keer. Dus <laughs> we gaan hem gewoon draaien. Hier komt hij. called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello. Just called to let you know I think about you every night When I'm here alone And you're there at home Hello just need to hear Hello, my friend, hello It's good this way when I hear you say hello. Eh, ik, of ik vind hem, zo moet ik het zeggen, zo mooi. <clears throat> en eh, Willem Bruis, mijn goede collega, die eindigde daar eh, zijn programma mee net. En het nummer kon niet meer helemaal uitdraaien, omdat er geen tijd meer voor was. Want toen kwam onverbiddelijk het nieuws voorbij. Maar ik, vond, ik vind hem zo mooi dat ik voor u gewoon dat Neil Diamond, oftewel Nederlands Diamant, zoals we hem in België noemen, heb gekozen als eerste nummer. God Only Knows.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 God Only Knows, een van de mooiste popsongs... Eh, heeft Paul McCartney inderdaad ooit gezegd. Geschreven, nou, daar, ben ik het, eh, daar kan ik het mee eens zijn. Het waren natuurlijk de Beach Boys. De Eagles, ook zo'n geweldige groep.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 Gezongen natuurlijk door de drummer van de Eagles. Want die nam eh, dit soort liedjes eh, voor zijn rekening. We gaan eh, genieten van Rita Coolidge met We're All Alone. Outside the Eh, maar dat maakt niet uit, want ik heb allemaal lekkere muziek bij me. En eh, daar kan ik eh, in mijn eentje zeer van genieten. En bovendien, u luistert allemaal gezellig mee. Dus ik heb zoveel gezelschap vanavond. Dat zit helemaal goed. Amoreuze. Dat is een heel oudje van Kiki D. U zegt misschien van, nou die ken ik niet. Nou die kent u wel, want als ik hem draai weet u meteen wat ik bedoel. night upon a bedroom floor. Change the night through an open bij de dames eh, vanavond. Dit was natuurlijk... Eh, ja, eh, niet Rita Goulos, die heb ik eerder gedraaid. nee, dit was Kiki D. Die vroeger met Elton John... dat mooie duetsong van Don't Go Breaking My Heart. I honestly love you. Nou, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik hou van u allemaal, luisteraars. Maar als Olijfje dat zingt... met die belletjes erachter... dan klinkt het zo mooi. Olivia Newton-John. Geassisteerd door John Farnham. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I've got somewhere else to go. that I never that it's coming from my heart. Ja. Een zeer terecht applaus voor Olivia Newton-John. Bijgestaan door John Farnham eh, in het prachtige nummer I Honestly Love You. Ik ben ook nog altijd fan, van Dire Straits. En eh, als u dat ook bent, nou, dan zijn we natuurlijk samen brothers in arms. destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your son. natuurlijk Mark Toffler van Dire Straits. Muziek waar ik van hou. Ik hoop u ook. Ik hoop dat ik u daar een, eh, een plezier mee doe. Want daar zit ik hier voor vanavond bij het antwoord. Tot 12 uur vannacht natuurlijk eh, heerlijke easy listening muziek. Will you be there? Dat vraagt u Michael Jackson. Michael Jackson. We gaan eh, verder met een eh, blues nummer. Wat u eigenlijk goed kent van de Fleetwood Mac. Maar Gary Moore, die maakt er toch more van, vind ik hoor. That's why I need your love. So bad. zeven. Dus ik heb wel tijd om lekker een eh, kopje koffie in te schenken. Spreek u straks Tot zo. Geniet. Van de bluesy gitaar van Gary Moore. someone's will through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. It's when the night begins. I'm at an end because I need. love so bad. I need some lips to feel next to mine. need someone to stay. that's when I need your love so Cause I need bekend van Fleetwood Mac. Prachtig vertolkt, een virtuoos gitaarspel natuurlijk, door Mr. Gary Moore. We gaan naar de Beach Boys, I Can Hear Music. can hear music. Eh, u ook, hoop ik. Het kan allemaal bij ZFM eh, Zandvoort, 106.9 natuurlijk. Eh, in de ether. dan kunt u het allemaal beluisteren. En dit zijn de reflecties van mijn leven, luisteraars. The Reflections of My Life. Gezongen door de groep The Marmalade. of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people. my Marmalade. U kent ze ook van Obla die, Obla eh, Beatle-nummer. Wat zij eh, <clears throat> een nieuw jasje hebben gegeven en zo een grote hit scoorde zo in de jaren 70. Hello, luisteraars. How are you? Dit zijn de Easy Beats. The neon light shine. the cars and people rushing by through the fog in the chill of the night and the rain comes pouring down and suddenly I see her face coming through the crowd waren de Easy Beats luisteraars. Het is maar dat u het weet. Een eh, busje vol met honing. Uh, eh, Honeybus. Een eh, prachtig instrument wat u nu hoort. Een hobo, zo heet zo'n instrument. I Can't Let Maggie Go. overheen gooien. Gezellig, luisteraars. Oh, bijna alweer 11 uur. Dan komt het nieuws weer voorbij. Dan moet ik weer even onderbreken. Maakt niet uit. Dan maak ik even mijn bakje koffie leeg. Ik heb een bakje koffie hier nog in, intapt. En dan ben ik hier uit me staan. En dan kan ik hem alleen lekker, lekker, lekker opslurpen zo. Dus, eh, nou ja, alle gekheid op een stokje. Ik ga er meestal uit eh, met een instrumentaaltje... als dus ik niet zoveel tijd meer heb voor het nieuws. Eh, dat doe ik dan met Heather van de Carpenters. Want ook de Carpenters hebben instrumentale nummers opgenomen. En dat blijkt dus uit dit nummer. Wat uitstekend past om een programma af te sluiten. Nou, af te sluiten. Maar nee, ik blijf tot 12 uur uw gezelschap houden met heerlijke easy listening muziek.